Dit is Maud met het NWS Journaal. Duitsland, Groot-Brittannië, de VS en de Europese Unie roepen Rusland op mee te werken aan het internationale onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. De VS en de NAVO eisen dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt. Eerder vandaag stelden Nederland en Australië de Russen aansprakelijk voor het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014 na bevindingen van het internationale onderzoeksteam van gisteren. Dat concludeerde dat de raket waarmee de vlucht is neergehaald afkomstig was van een Russische brigade. Twee Nederlandse poppodia hebben een optreden van de Poolse black metal band Internal War afgeblazen. Volgens 013 in Tilburg en P60 in Amstelveen doen de bands uitlatingen waar de poppodia niet achter kunnen staan. Infernal War zou zijn geobsedeerd door nazi-misdaden. Ook trad de groep een tijd op onder de naam Infernal SS. Zelf ontkent de band nazistisch gedachtegoed aan te hangen. Wel is de zanger een holocaustontkenner. De eigenaren van een sauna in Nederasselt en Gelderland worden verdacht van het stiekem filmen van bezoekers. Een van de camera's zat verstopt in een rookmelder. De zaak kwam in maart aan het rollen toen bleek dat beelden van beveiligingscamera's waren beland op een porno-website. Op de beelden waren ook speelsters van de Nederlandse handbalploeg te zien. Nederland Rusland geeft toe dat er in het land sprake is geweest van systematisch dopinggebruik. Dat schrijven de Russische minister van Sport en het hoofd van het Olympisch Comité aan het antidopingsbureau WADA. Dat had eerder geëist dat Rusland zijn fouten zou erkennen. Deze bekentenis is een van de eisen waaraan het land moet voldoen om weer volledig mee te mogen doen aan internationale sportevenementen, zoals atletiekwedstrijden. Het weer, vanavond nog enkele onweersbuien, vannacht opklaringen, bij een graad of 15. In het weekend veel zon en erg warm.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 Love struck holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all sex <laughs> bomb, sex you can't.